Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar 1200, meldt de Israëlische publieke zender Kan. Zo'n 3000 mensen zijn gewond geraakt bij gevechten in het noorden en zuiden van het land. Een woordvoerder van het Israëlische leger meldde dat er vannacht 70 luchtaanvallen zijn uitgevoerd in het Dar gebied in de Gazastrook, van waaruit Hamas-strijders veel aanvallen uitvoeren. Volgens de autoriteiten in Gaza zijn er inmiddels zo'n 900 doden onder de Palestijnen, en zouden 260 kinderen zijn. Het eerste vliegtuig met Amerikaanse munitie is aangekomen in Israël, meldt het Israëlische leger. Het vliegtuig is geland op de luchtmachtbasis Nevatim. De munitie zal aanzienlijke aanvallen en aanvullende scenario's mogelijk maken, al dus het leger. De Amerikaanse president Biden zei gisteren dat de VS ervoor zullen zorgen dat Israël de middelen heeft om zichzelf te verdedigen. Het land plant een groot offensief in de Gazastrook... als reactie op de aanval door Hamas dit weekend in Israël. De Bijenkorf schrapt 64 banen op het hoofdkantoor in Amsterdam. De warenhuisketen wil kosten besparen door een aantal afdelingen samen te voegen. Vorige week kondigde het bedrijf al aan 37 banen te schrappen van leidinggevende in de winkels. Vorige maand zei de Bijenkorf last te hebben van gestegen kosten... van onder meer energie, transport, verpakkingen en personeel. Aan de Tweede Kamerverkiezingen doen waarschijnlijk 29 partijen mee. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Aanvankelijk waren er 70 partijnamen geregistreerd. 29 daarvan hebben een kandidatenlijst ingeleverd. Of ze ook allemaal meedoen, dat is nog niet duidelijk. Want 15 partijen hebben daarbij fouten gemaakt. Die kunnen ze nog tot vrijdag herstellen. Onder de 29 partijen zijn 13 nieuwkomers. Waaronder het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt... en BVNL van Wieberen van Haga. Het weer, het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog zon, later vanuit het noorden regen.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 It's been a couple months since I felt like I'm home. Oh. Am I getting closer to knowing where I belong? The city's gonna break my heart. me right Still breathing. She is holding. is forever love. light is on.